dat het personeel patiënten heeft aangestoken. Ook kan alle spoedzorg gewoon doorgaan. Het kabinet wil dat het s'avonds stiller wordt op straat. Er wordt gedacht aan het schrappen van koopavonden en het eerder sluiten van de horeca, melden bronnen in Den Haag. Mogelijk worden de maatregelen volgende week aangekondigd, afhankelijk van het aantal nieuwe coronabesmettingen de komende dagen. Het kabinet moet zich op meer richten dan alleen het coronavirus afremmen... en de directe economische schade beperken. Dat zeggen de directeuren van de drie grote planbureaus in NRC. Ze zeggen dat de tientallen miljarden die het kabinet uitgeeft... ook moeten worden gebruikt om al langer bestaande problemen op te lossen... zoals de groeiende sociale kloof in Nederland en de klimaatverandering. De Russische president Poetin heeft de ministers van Buitenlandse Zaken van Armenië en Azerbeidzjan uitgenodigd voor een overleg later vandaag over het geweld in Nagorno-Karabakh. Of ze erop ingaan is nog onbekend. De enclave hoort officieel bij Azerbeidzjan, maar wordt vooral bewoond door Armeniërs en wordt zelfstandig bestuurd. Poetin wil een gevechtspauze, zodat dode lichamen en gevangenen uitgewisseld kunnen worden. De Belgische tak van kledingwinkel Vibra is failliet verklaard. Alle Belgische filialen zijn gesloten, waardoor 439 werknemers hun baan verliezen. De Nederlandse eigenaren wilden een doorstart maken, maar die plannen werden door de rechtbank in Dendermonde afgewezen. Toch zegt de directie nog steeds de hoop te hebben om de plannen van de doorstart te kunnen realiseren. Het weer eerst stieren naar een bui, maar in de loop van de nacht steeds meer opklaringen. Minima tussen 5 en 12 graden. Overdag af en toe zon, maar vooral in het westen nog een enkele bui. En het wordt ongeveer 15 graden.